9 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Artsen zonder grenzen vindt dat de VS de verantwoordelijkheid voor het bombardement op de AZG-kliniek in Kunduz afgelopen zaterdag op de Afghanen probeert af te schuiven. De Amerikaanse generaal Campbell zei vanmiddag dat de aanval op verzoek van Afghaanse troepen was uitgevoerd. Artsen zonder grenzen schrijft op zijn website dat het Amerikaanse leger verantwoordelijk blijft voor de doelen die het raakt, ook als het onderdeel uitmaakt van een coalitie. De Duitse krant Bild komt morgen met een Arabische editie speciaal voor vluchtelingen. In de uitgave staat de vertaling van de eerste 19 artikelen van de Duitse grondwet. 40.000 exemplaren worden bij opvangplekken in het hele land uitgedeeld. Op de eigen website zegt Bild dat Duitsland dankzij de grondwet een vredig en welvarend land is. Iedereen die in Duitsland wil wonen moet zich aan deze regels houden, schrijft Bild. Advocaten van 126 opgepakte Ajax-supporters zijn boos omdat hun cliënten nog steeds vastzitten. De verdachten bezetten gisterochtend de kantine van jeugdcomplex De Toekomst, vlakbij de Amsterdam Arena. Ze eisen een nieuw supportershome omdat het oude gebouw in januari door brand werd verwoest. De mobiele eenheid haalde de supporters uit de kantine. De NAVO heeft Rusland dringend gevraagd om meteen te stoppen met de luchtaanvallen op de Syrische oppositie. De permanente vertegenwoordigers van de NAVO-lidstaten hebben de Russische acties in Syrië veroordeeld voor zover ze niet gericht zijn tegen IS. De NAVO wil ook weten wat de Russen afgelopen weekend in het Turkse luchtruim deden. Volgens Rusland was dat een foutje. Het weer vanuit het zuiden trekt de regen over het land. Vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgenochtend wordt het op veel plaatsen droog en is het soms eh, wat zonnig. Smiddags opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt dan 17 tot 21 graden.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 Alles is familie, wat Nederlandstalige hits, maar ook natuurlijk wat mooie Engelse. Dead Proof, Mike's Murder. Nou, er is het eerste uur als wat voorbij. En het laatste gedeelte natuurlijk wat westerse muziek. En we beginnen natuurlijk altijd met de hit van de maand. En dat is deze keer een hele mooie. Ik kwam hem tegen in de film Fish Tank. En hij wordt gezongen door Bobby Womack. Eh, dat is California Dreaming. Uh, echt prachtig nummer. Hit van de maand. Dus een aantal keer in, november. California Dreaming. Niet van de mama's en papa's deze keer. Maar uit de film Fish Tank. Eh, Bobby Womack. Oh. Mr. Brown, and the sky is gray. I went for a walk on a wind. such a way. Cause emotie en dat is prachtig. Bobby Womack, eh, ook regelmatig op het Sea Jazz Festival geweest natuurlijk. California Dreaming. Het was een, eh, een singeltje van hem uit 1968. Maar het is gebruikt in meerdere films. Maar onder andere de laatste film waar het in zat is Fish Tank. Mooi nummer. Onder filmpjes zit ook soms mooie muziek. En iedereen heeft het over dat spotje van de Volvo XC90. En dat is uh, eh, Avinci met Feeling Good. En het, het wordt gezongen door Audra May, als ik me niet vergis.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 Want ik lees steeds in de kranten dat eh, er te weinig treinstellen zijn... waardoor het in de spits waanzinnig druk gaat worden. Ik vraag me af of de mensen dan in de trein gaan walsen. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn voor de NS.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 Take this waltz, Leonard Cohen. En die vorige was natuurlijk helemaal een knaller. Avicii met Feeling Good. Ja, er wordt wel eens tegen me gezegd... je draait eigenlijk nooit Nederlandse films... en eigenlijk ook nooit Nederlandstalige muziek. Nou, dan gaan we veranderingen brengen.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 Ik neem je mee, Gers Pardoel. Eh, er is ook muziek in deze film. Alles familie is gecomponeerd door een Nederlandse componist, eh, Fons Merkies. Maar ik heb deze keer gekozen om gewoon wat popmuziek te draaien wat in de film zit.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 Uit Goesekomen, dacht ik, als ik het niet verkeerd zeg. Eh, er zit ook wat Engelse talig in. Alles is familie, de Nederlandse mozaïekfilm, om het maar zo te zeggen. Eh, dat is een bekend nummer. Michael Kiwanuka, Home Again. Ook een hele mooie natuurlijk. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old, so I'll close my eyes, and look behind, moving on, moving on. So I'll close. home again, home again. One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong. Michael Kiwanuka. Dat allemaal uit die Nederlandstalige film Alles is Familie. En dit is de laatste die ik uit die film draai. Daar heb ik altijd een zwak uh, eh, voor gehouden voor dit nummer. Eh, cheap Trick, I Want You. Prachtig nummer, mooi gespeeld, grote klasse. En dat in een Nederlandse film. I want you to want trick. Je krijgt de neiging om mee te zingen, toch? Dit is zo aanstekelijk muziekje. En dat allemaal uit de film Alles is Familie. Film uit 2012. Ja, en dan is nu de hoogste tijd voor een andere film. Andere soort film, zou ik bijna zeggen. De film Dead Proof. En daar ga ik eens wat uit draaien. Dead Proof, een Tarantino film. Niet een van zijn beste, maar wel aan aardige muziek zit er weer in verwerkt. Zoals het gebruikelijk is. Eens even kijken hoor, waar ik hem heb staan. Ik begin met deze. A chick habit. echte Tarantino-fan, dan heb je geluk. Want eh, de film Dead Proof is aanstaande woensdag 7 oktober op SBS 9. Hij begint wel wat laat, half elf. En hij duurt tot tien over half één. Nou, misschien red je dat wel door de week. En zo niet, later lekker de recorder snorren en neem hem op. Het is een film uit 2007, Quentin Tarantino. Een paar vriendinnen gaan een avondje uit... onder het genot van een drankje en narcotica... en eh, eh, vinden fijne tarant taranteske gesprekken plaats. Maar dan eh, bemerken ze dat ze gevolgd worden door de gespierde tikje enge stuntman... in een al even gespierde, even eens nogal enge auto. Zou die kwade bedoelingen hebben? Ja, een bijzonder project. En er zit mooie muziek in, zoals dat doen gebruikelijk is van uh, Quentin Tarantino. En deze is van Joe Tex. been misled and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. I've been abused and I've been accused. I've been refused a piece of bread. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. I want you to stop, find out what's wrong, get it right, or just leave love alone because the love you save today may very well be your own. Listen to me, I've been pushed around, I've been lost and found, I've been given till sundown to get out of town. I've been taken outside and I've been brutalized. And I had to always be the one to smile and apologize. But I ain't never in my life before seen so many love affairs as I do today. Ooh, so stop, find out what's wrong, get it right, or please leave love alone because the love you save today may very well. but I never. Ja, het eh, is een. Uh, eh, Deadproof is eigenlijk een onderdeel van het Grindhouse Project. En dat zijn eigenlijk, eh, dat heeft Quentin Tarantino samengemaakt met Robert Rodriguez. En eigenlijk is het een hommage aan B-films uit de jaren 70. Dus expres met een rammelend scrimp, beroerde beeldkwaliteit en ontsporend geluid. Nou, als je daarvan houdt, dan moet je deze film zeker zien because the love you today may very well be your own. Natuurlijk zit er ook weer muziek van Ennio Morricone in de film, maar dat draai ik deze keer niet. Ik laat het u eh, aan anderen en ik heb hier staan Jack Nietzsche. En die doet The Last Race. Dat is het laatste nummer dat ik van deze cd draai. Quentin Tarantino's Dead Proof, The Last Race, Jack Nietzsche. is om te vermelden is bij deze films, eh, het Grindhouse Project... Eh, er zijn allerlei filmtrailers gemaakt door allerlei bekende regisseurs... om het project eh, vlot te trekken of om er een beetje reclame voor te maken. En je zou eens op YouTube moeten zoeken naar die filmtrailers die hierbij horen. Want die zijn zeker ook de moeite waard. Kom ik bij nog een thriller, Mike's Murder muziek Joe Jackson. Maar dat is eigenlijk heel bijzonder. Joe Jackson zou de muziek voor die film schrijven. Dat is ooit een LP verschenen, Max Murder. Maar ik weet nou niet of er nou veel van muziek van Joe Jackson... in de film Max Murder gekomen is. Want de muziek van die film Max Murder is gecomponeerd door John Barry. Ook geen onbekende in dit programma. Toch een nummertje van Joe Jackson, Moonlight. Joe Jackson altijd makkelijk herkenbaar. Je haalt het er meteen uit dat Joe Jackson aan de piano zit. Eh, specifieke sound. Hij heeft ook wel veel, veel muziek geschreven. Eh, Trucker the Man in His Dream. Daar is alle muziek van Joe Jackson. Zal ik ook nog eens een keer draaien. Heb ik ook wel eens een keer gedraaid al. Ook een aardige cd. Zeker voor de Joe Jackson liefhebber. En daar ben ik wel. Want ik heb onlangs nog de biografie van Joe Jackson gelezen. En dat is toch wel geinig om te lezen dat hij vroeger toch wel een jochie was. En als je hem zo ziet, dan kun je het wel voorstellen. Dat hij behoorlijk gepest is. En dat hij eigenlijk altijd angst heeft om het eh, op te treden. En zeker het eerste half uur had hij dat heel zwaar. Maar goed, dat terzijde. Dan kom ik toch naar de Mike's Murder uh, soundtrack. En dan kies ik voor de muziek van John Barry. En dat is de aftitelmuziek.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 Eh, de hoogste tijd voor muziek natuurlijk. En daar gaan we meteen wat moois opzoeken. Is even kijken wat we allemaal hebben vandaag. Eh, eens even kijken. Oh ja, dit is een hele mooie. Piero Picconini, The Spine of the Devil. Prachtig nummertje. Beetje Ennio Morricone-achtig. bijzondere klanken. Piero Piconini The Spine of the Devil. Klinkt toch geweldig toch, echt uit spaghetti westerns. En deze ook heel mooi. Anton Garcia Abril, Texas Goodbye. says goodbye. charme van de muziek uit de B-film. Eh, hier ook nog een paar boeven. Franco Biaxo, Fabio Frizzi en Vince Tempera. Sal eh, d'Argento. nu naar de echte film, zou ik maar zeggen. Film uit 2014. Of een tv serie is eigenlijk, dacht hij al, bij HBO gedraaid had. En dat is A Million Ways to Die in the West. Muziek van Joel McNeely. En dit is echte western muziek ook. Eens even kijken. Deze is de title Suite. klanken van eh, Jill McNeely... uit eh, A Million Ways to Die in the West. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Cinema. Eh, er zat weer veel popmuziek in. En er zat ook weer van allerlei westernmuziek in. Tweede uur, dan is dat weer de hele mooie muziek. Elizabeth Golden Age, onder andere Blade Runner... Side Effects, Good Will Hunting... God Willing, The Talented Mr. Ripley... En Wild Africa, nou eigenlijk weer veel te veel om op te noemen. We gaan gewoon rustig door. Ik hoop dat je het tweede gedeelte er ook weer bij bent.